Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien weten we al snel wie er in een volgend kabinet komen. Het was de afgelopen weken erg stil rond de formatie. De winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, kijken totaal verschillend naar grote zaken als het klimaat, migratie en stikstof. Maar nu hebben ze op papier gezet hoe ze wel met elkaar in een kabinet zouden kunnen. Verslaggever Ewout Kieviet. Wat we nu horen is dat ze eh, de oplossingsrichtingen hebben geformuleerd. Dus ze zijn het wel nou, over grote onderwerpen eh, eens over welke kant je dan op moet gaan. Ehm, en dus wordt het dan ook spannend hoe die andere vier partijen daarnaar kijken. De vier zijn PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Zij moeten komende week beslissen of ze met die plannen kunnen leven. De jongen van 14 die is opgepakt voor het mishandelen van Frederik uit Amstelveen is weer thuis. Daar mag hij zijn proces afwachten. De jongen wordt ervan verdacht Frederik meerdere klappen te hebben gegeven... dat ze niet wilde antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje is. Studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen kunnen binnenkort op de campus gevaccineerd worden. In de introweek voor het nieuwe collegejaar wordt op het terrein een corona-prikplek neergezet. Ze hopen dat de drempel voor studenten zo laag genoeg is om een prik te komen halen. En premier Rutte is vandaag op bezoek in het Groningse Loppersum. Hij praat daar met mensen die veel schade hebben door de aardbevingen. Die komen door gasboringen. Ook deze vrouw luchtte haar hart bij de premier. Omdat wij wanhopig zijn en eh, wij gewoon er niet meer uitkomen. En wat is dan de hoop met Mark Rutte hier? Dat er nu een oplossing komt. Ja, ik weet het anders ook niet meer. We zijn gewoon echt raadloos. En Henk eh, gaat hier aan onderdoor. En dat, ja, dat, dat doet mij heel veel pijn. Nou, man Henk heeft veel zorgen en stress. Veel zaken lopen vast. Gedupeerden moeten vaak lang trekken aan een schadevergoeding of überhaupt een oplossing. Heb ik het weer nog. Zon, af en toe een stapelwolk en een graad of 25 nu. Vanavond blijft het droog en het koelt vannacht af tot 14 graden. En morgen een beetje hetzelfde weer. Af en toe zon en 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken niet zoveel vertraging. Zoals op de A9 in beide richtingen bij knooppunt Rottepolderplein.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 Informateur Hamer verwacht dat er nu snel een doorbraak komt in de formatie. VVD en D66 zijn een heel eind met het schrijven van een document op hoofdlijnen. Volgende week zijn er waarschijnlijk gesprekken met de vier overgebleven partijen. Op de Friese Waddeneilanden is ruim twee derde van de bijna 600 jongeren van 12 tot 18 jaar volledig gevaccineerd. Het gaat om Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Overstromingen in Turkije hebben aan zeker negen mensen het leven gekost. Drie provincies in het noorden van het land worden sinds gisteren geteisterd door zware regenval. Het weer. blijft vanavond lang warm met op veel plaatsen temperaturen boven de 20 graden.